Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De migratie is de eerste zes maanden van het jaar nog niet gedaald. Volgens minister Leers komt dat doordat de meeste nieuwe anti-immigratiemaatregelen nog niet of pas recent zijn ingegaan. Leers denkt dat de cijfers daardoor op den duur wel aanzienlijk zullen dalen. PVV-leider Wilders wil dat de instroom van niet-westerse migranten met de helft daalt. Maar volgens Leers zijn in het regeren- en gedoogakkoord geen streefcijfers afgesproken. De Verenigde Staten sturen zo'n 100 militairen naar Centraal-Afrika. In Oeganda, Zuid-Soedan en Congo gaan ze helpen bij de strijd tegen het verzetsleger van de heer, van Joseph Kony. Tegen hem loopt al een paar jaar een arrestatiebevel voor oorlogsmisdaden. Volgens president Obama zullen de Amerikanen niet meevechten, alleen advies geven. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen trekt zoveel mogelijk medewerkers terug uit het vluchtelingenkamp Dadaab in het noorden van Kenia. Aanleiding is de ontvoering van twee Spaanse medewerksters gisteren. Waarschijnlijk zit de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab uit het naburige Somalië erachter. Portugal heeft te kampen met een record aantal bosbranden. Gisteren ruim 400. De branden zijn het gevolg van het ongewoon warme herfstweer met temperaturen van ruim 30 graden. Vooral het noorden van het land is getroffen. Bij het bestrijden van de brand zijn bijna 5000 brandweerlieden ingezet en tientallen busvliegtuigen en helikopters. Luisteraars van Radio 4 hebben bijna 900 muziekinstrumenten gedoneerd aan de campagne Muziek Telt. De initiatiefnemers van die campagne willen dat er op basisscholen meer aandacht komt voor muziek. De bijna 900 instrumenten gaan naar projecten in Amsterdam, Veendam en Tiel. De Amsterdamse beurs heeft de week goed afgesloten. De AEX sloot 1,7% hoger op 302 punten. Daarmee komt de winst van de hele week op bijna 5%. De stemming op de beursvloer werd geholpen door goede cijfers over de Amerikaanse middenstand.